Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna twee derde van de VMBO-scholen voor de gemengde leerweg presteert onder de maat. Dat blijkt uit de jaarlijkse meting van schoolprestaties van Trouw. De krant baseert zich op cijfers van de onderwijsinspectie. Veel eindexamenleerlingen halen bij de gemengde leerweg voor belangrijke vakken onvoldoendes. Ze slagen wel doordat de cijfers worden gecompenseerd met schoolonderzoeken. De Verenigde Staten hebben de sancties tegen Zuid-Soedan opgeheven. Het land heeft zich in juli afgescheiden van Soedan, waartegen de sancties gericht waren. Bedrijven in Amerika mogen gaan investeren in de oliesector in het nieuwe land. Het olierijke zuiden is goed voor de productie van ongeveer 375.000 vaten per dag. Amerika stelde in 1997 economische sancties in tegen Sudan, omdat het land terroristische groeperingen zou steunen. Die strafmaatregelen gelden nu niet meer voor het onafhankelijke zuiden. Op treinstation Apeldoorn-Osseveld is aan het begin van de nacht een man van 55 uit Apeldoorn omgekomen. Hij bleef op de een of andere manier haken bij het uitstappen. Toen de trein vertrok werd de man over het perron meegesleurd en kwam uiteindelijk onder de trein terecht. Hij is overleden. Enkele reizigers zagen het ongeluk gebeuren. Het is niet duidelijk of de machinist van het ongeluk wist. Hij is doorgereden naar Zutphen, waar de passagiers op het station zijn opgevangen. Op een druk kruispunt in Los Angeles heeft de politie een man doodgeschoten die op willekeurige auto's stond te schieten. Hij haalde op Sunset Boulevard een wapen tevoorschijn en opende het vuur. Een automobilist raakte ernstig gewond, de rest bleef ongedeerd. De politie heeft de schutter doodgeschoten. Toeristen op het drukke kruispunt in Hollywood dachten dat er filmopnamen werden gemaakt en bleven kijken. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. Het weer, in het noorden van het land winterse buien met kans op gladheid. Ook elders vallen buien, minima van 5 graden aan zee tot rond het vriespunt in het oosten. Overdag in het noorden nog een enkele bui, verder zonnige periode.